De jongen werd vorig jaar maart ingeënt tegen bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio en overleed vier dagen later. De kwestie werd eerder onderzocht door het RIVM, maar de ouders trokken de onafhankelijkheid van dat instituut in twijfel en stapten naar de nationale ombudsman. Die deelt hun twijfel. Volgens hem vervult het RIVM te veel rollen en heeft dat de schijn van partijdigheid. Het nieuwe onderzoek wordt gedaan door het Nederlands Bijwerkingencentrum LAREP. Archeologen hebben bij opgravingen in Flevoland resten ontdekt van een prehistorisch menselijk skelet. Het zijn mogelijk de oudste Nederlandse menselijke botten die ooit zijn gevonden. De vondst lag in een graf op een duin uit de periode tussen 8000 en 4500 voor Christus. In de omgeving van het graf in Zwifterband werden ook stukjes vuursteen en haardkuilen gevonden. Het oudste menselijke skelet tot nu toe is dat van de, zoge van de zogeheten treintje uit hardingsveld giesendam Ze leefde ruim 7000 jaar geleden. Politieagenten hebben de afgelopen twee jaar ruim 19.000 ongelukken veroorzaakt. Daarbij raakten 87 burgers gewond en kwam er één om het leven. De schade aan de politiewagens loopt in de miljoenen, blijkt uit cijfers van de Raad van Korpschefs. Korpschef Voort zegt namens de Raad dat het aantal ongelukken weliswaar hoog is... maar dat er in 80% van de gevallen geen anderen bij betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om agenten die achteruit tegen een paaltje rijden. Volgens Stikvoort zijn de ongelukken nauwelijks te voorkomen... omdat de politie veel op de weg is en vaak onder moeilijke omstandigheden moet opereren. De Raad van Korpschefs gaat wel extra investeren in rijopleidingen voor agenten.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 What used to be happy was sad.